7 uur. Jobboot met het in verwelkomt het staakt het vuren... dat aan het eind van de middag in het oosten van Oekraïne van kracht is geworden. Dat zegt zijn woordvoerder. Poetin hoopt dat beide zijden zich aan de afspraken houden. Over het bestand is vanmiddag een akkoord bereikt... tijdens onderhandelingen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE... bestaat de overeenkomst uit 12 punten... waarvan de wapenstilstand het belangrijkste is. De Oekraïense president Poroshenko verwacht dat het regeringsleger en de rebellen morgen krijgsgevangenen uitwisselen. Mogelijk gaan waarnemers van de OVSE de naleving van het bestand controleren. De leider van de terreurorganisatie Al-Shabaab, Godane, is deze week bij een Amerikaans bombardement omgekomen. Dinsdag maakte het Pentagon bekend dat het luchtaanvallen had uitgevoerd op Al-Shabaab in Somalië. En dat het daarbij specifiek op Godane had gemunt. Onduidelijk was toen nog of hij de aanvallen had overleefd. Godane werd onder meer gezien als het brein achter de aanslag van vorig jaar in een winkelcentrum in Nairobi in Kenia. Die aanslag eiste 67 levens. Vakbond de Unie en pilotenvakbond VNV zijn bang voor het, dat het inkrimpen van de vrachtvloot van Air France KLM het begin van het einde is. Volgens de bonden wil de luchtvaartmaatschappij minder vliegtuigen inzetten en tegelijk een grote speler in cargovervoer blijven. En dat gaat niet samen. Volgens vakbond de Unie staan zeker 3 tot 400 banen op de tocht. De vakbond van verkeersvliegers is overrompeld door het besluit van Air France KLM. De KLM zegt dat meer vracht gaat vervoerd worden in passagierstoestellen. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is herdacht dat het kamp precies 70 jaar geleden is ontruimd. Kort voor de bevrijding van het zuiden van Nederland zijn daar honderden verzetstrijders doodgeschoten. Bijna alle 3400 overgebleven gevangenen werden in treinwagons afgevoerd naar concentratiekampen in Duitsland. De herdenking in Vught begon met een stille tocht naar het monument voor de slachtoffers. Het weer in het oosten en noordoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. In het zuiden en westen blijft het droog. Morgen veel bewolking, in het binnenland kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A9 Amstelveen-Diemen... door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Hodendrecht, 4 kilometer.